Renate met het NOS Journaal. Leden van het Britse Koningshuis wilden voorkomen dat het zoontje van prins Harry en Meghan Markle de titel prins zou dragen... omdat er zorgen waren over hoe donker zijn huid zou zijn. Dat zegt Meghan Markle in een interview met Oprah Winfrey. De afgelopen dagen deelde de Amerikaanse televisiezender CBS al beelden van een twee uur durende interview. Markle wilde niet zeggen om welke leden van het Koningshuis het ging. In het interview geeft ze ook aan dat ze door alle problemen suïcidale gedachten kreeg. Afgelopen week werd bekend dat het Britse Koningshuis een onderzoek is gestart naar beschuldigingen dat Markle het personeel van Kensington Palace heeft gepest. Markle ontkent dat en ziet het als een persoonlijke aanval. Bij zeker vier grote explosies op een militaire basis in Equatoriaal Guinea... zijn tientallen doden en honderden gewonden gevallen. Volgens de president van het West-Afrikaanse land... is een onveilige opslag van dynamiet de oorzaak van de ontploffingen. Het ministerie van Defensie meldt dat er zeker twintig mensen omgekomen zijn... en zeker 600 mensen gewond zijn geraakt. Als het aan demissionair minister Grapperhaus ligt... kan voor verkrachting straks vier tot negen jaar cel worden opgelegd. In een wetsvoorstel dat hij vanaf morgen aan deskundigen voorlegt... voor advies staat dat alle onvrijwillige seks als verkrachting wordt gezien. Het was al bekend dat hij daar de wet voor wilde aanscherpen... maar de strafmaat was nog niet bekend. Zwitserland krijgt een boerkaverbod. In een referendum stemde een krappe meerderheid van 51 voor. Ongeveer de helft van de stemgerechtigden kwam opdagen. De regering had geadviseerd tegen de maatregel te stemmen. Het verbod geldt op straat, in horeca en in winkels. Het weer overwegend bewolkt, kans op een buitje. De temperatuur daalt tot een graad of twee. Tijdens opklaringen kan het licht vriezen. Later overdag is het bewolkt en is er ook kans op wat regen. Alleen in het noordoosten en zuiden komt de zon er misschien nog door.